De verklaring komt een dag na het sluiten van alle kleppen... van de nieuwe kap over de oliebron. BP gaat nog een dag door met testen of de constructie sterk genoeg is... Volgens het olieconcern zijn de eerste resultaten veelbelovend, maar is het nog te vroeg om te juichen. Zo is de druk in de oliebron lager dan verwacht en dat zou erop kunnen duiden dat er iets mis is. Voor het eerst sinds de explosie op het boorplatform drie maanden geleden lekt er nu geen olie meer in zee. President Obama is gematigd positief, maar benadrukt dat de nieuwe kap een tijdelijke oplossing is. Bij een ruzie op een fietspad in Gouda is vannacht een man van 37 doodgestoken. Hij liep met een aantal anderen over het fietspad toen hij een bekende tegenkwam. Er ontstond een ruzie die uitliep op een worsteling en een steekpartij. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De politie van Gouda heeft de verdachte, een man van 38, kort na de steekpartij ter plekke gearresteerd. Canada koopt 65 exemplaren van de Joint Strike Fighter. De Canadezen betalen daarvoor omgerekend 6,6 miljard euro aan vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Volgens de minister van Defensie kan de Canadese luchtmacht zich geen beter toestel wensen. De 65 straaljagers moeten vanaf 2016 worden geleverd. De ontwikkeling van de JSF wordt gefinancierd door negen landen, waaronder de VS, Canada en Nederland. Het project is omstreden, ook in Canada, onder meer doordat het toestel steeds duurder wordt. In Nederland gaat de discussie in de Tweede Kamer vooral over de aanschaf van één of twee testtoestellen. Defensie wil uiteindelijk 85 Joint Strike Fighters bestellen als opvolger van de F-16. Het weer, is overwegend droog, minima rond 14 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt 19 tot 22 graden en het waait flink.